Gert Kluk met het NOS Journaal. Jordanië heeft dus opgevangen die door Israël zijn geëvacueerd uit gebieden die door het Syrische leger werden bestookt. Het zijn hulpverleners van de Syrische Witte Helmen. Ze voeren reddingsacties uit een gebied dat in handen is van rebellen. Het Israëlische leger bracht hen vannacht via de Golanhoogten naar Jordanië. Later zullen ze onder supervisie van de VN doorreizen naar Groot-Brittannië, Duitsland en Canada. Geneeskundestudenten vinden dat het makkelijker moet worden om seksuele intimidatie in ziekenhuizen te melden. Ze willen dat medische faculteiten meer aandacht besteden aan omgangsvormen. Vooral co-assistenten klagen over seksuele intimidatie door chirurgen en begeleiders, mensen van wie zij afhankelijk zijn. Een team met speurhonden is onderweg naar Italië om te zoeken naar Koen van Keulen. De jongen van 17 uit Soest wordt al een paar dagen vermist bij het Gardameer. In de nacht van donderdag op vrijdag gingen met de bus naar de camping maar daar kwam hij nooit aan. Een zoektocht door vrienden en familie leverde niets op. Bij de beschieting van een busje met taxichauffeurs in Zuid-Afrika zijn elf mensen gedood. Vier mensen raakten gewond. De taxichauffeurs waren in KwaZulu-Natal naar de begrafenis geweest van een collega... toen mannen met automatische geweren de bus onder vuur namen. De politie denkt aan een afrekening in de gewelddadige Zuid-Afrikaanse taxiwereld. In Peru zijn 33 mensen gearresteerd die in een WhatsApp-groep zaten waarin kinderporno werd gedeeld. Ook zouden leden zelf kinderporno hebben gemaakt. Europol heeft geholpen bij arrestaties in meerdere steden in het land. Ook in Paraguay en Brazilië is iemand opgepakt. In totaal zaten 256 mensen uit 30 landen in de WhatsApp-groep die Little Princess heette.